Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Evenementen en nachtclubs pikken het niet meer. De coronaregels blijven nog lang hetzelfde voor nachtclubs, grote festivals en evenementen. Dat betekent dat veel feesten niet door kunnen gaan. Discotheken kunnen misschien pas 1 november weer open. Rutte zegt dat hij de boosheid begrijpt. Tegen al die ondernemers die er al zo lang het beste van proberen te maken... zeg ik opnieuw dat we zo goed mogelijk zullen blijven helpen waar dat nodig is. Maar de sector neemt daar geen genoegen mee. De horecavereniging spant een kort geding aan tegen de staat... omdat ze vinden dat nachtclubs en discotheken oneerlijk worden behandeld. De evenementensector heeft volgens persbureau ANP... een landelijke demonstratie aangekondigd op 21 augustus. Vanavond heeft het kabinet weer een coronapersconferentie gehouden. Vanaf 1 november wil het kabinet alle coronaregels opheffen. Een paar regels vervallen waarschijnlijk op 20 september al, zoals de anderhalve meter afstand. De coronacijfers moeten wel de goede kant op gaan. Demissionair minister De Jonge zei dat 1,8 miljoen mensen nog niet beschermd zijn tegen corona. Die groep is nog niet gevaccineerd of heeft nog geen corona gehad. Het kabinet kiest niet voor een vaccinatieplicht, maar benadrukt wel dat sommige dingen in de toekomst, zoals het gratis testen, gaat veranderen. ze af op het moment dat iedereen gevaccineerd kan zijn. Maar nog niet iedereen dat ook is. En dat brengt nieuwe discussies met zich mee. Want hoe om te gaan met vrijheden in de samenleving... waarin een groot deel is gevaccineerd en een klein deel nog niet. Mag de vrijheid van de een om zich niet te laten vaccineren... de vrijheid beperken van de groep die dat al wel heeft gedaan? En mag je verwachten dat mensen zelf bijdragen aan de kosten voor toegangstesten... als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren? Het kabinet vindt overigens van wel. Hij noemt je laten prikken een verstandige keuze, maar het blijft een vrije keuze. Het weer nog. Het blijft droog vanavond. Vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen aardig wat zon en 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Bij de afsluitdijk heb je nog steeds behoorlijk veel vertraging richting Friesland. Dat is dus op de A7. Tussen Brezondijk en Kornwerderzand is de vertraging drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. bovenkamer bij mij hoor. Maar gelukkig, we zijn er weer. Heel huid en wel. DJ JK, DJ Dion Sydney. DJ Dion Sydney, hij staat er helemaal klaar voor. Zongebruind. Hij is niet op vakantie geweest hoor. Gewoon het uh, oer-Hollandse zonnetje op het dak. En hij is de zonnebril op. Hij is er helemaal klaar voor met de nieuwe Chesto. Het komende uur, een uur lang in de mix. Dit is See It. you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, why, why. Don't be shy, shy, shy. куда Here I come. Ready or not. Here I come. Ready or not. Here I come. not, here I come. your life to live up to other people's expectations? No way. You just have to be true to yourself, to be good to yourself, and love yourself. Don't let nobody stop you. Commit to no one else than yourself. Forgive, release, and let go of any struggles in your life. Progress is impossible without change. You gotta believe in yourself. You gotta believe that what you do is right. No matter what you're going through, there is light at the end of the tunnel. Don't let nobody stop een lekkere beat. DJ Dion zit niet in de house. Tot aan 10 uur de heetste beat van DJ Dion zit niet. En niet getreurd, want zometeen naar nieuwsweer. Verkeer van 10 uur. Nog een uur lang zie je het in de house met DJ JK. Hou gewoon lekker hier. Op jouw CFM Zandvoort. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, zie het.